Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Regeringspartijen VVD en D66 zetten grote vraagtekens bij het beleid van de Kamer van Koophandel om informatie uit het bedrijvenregister door te verkopen voor reclamedoeleinden. Gisteren meldde de autoriteit persoonsgegevens aan de NOS dat de Kamer van Koophandel mogelijk in strijd met de wet handelt. De Kamer van Koophandel zei in een reactie dat het register wettelijk openbaar moet zijn. Maar volgens de privacywaakhond mogen gegevens alleen worden verkocht na uitdrukkelijke toestemming van een betrokkenen. De Nederlands-Azerbeidjaanse journalist Fikret Husseinli is terug in Nederland. Hij zat ruim een half jaar vast in Oekraïne. Husseinli leidt in Amsterdam een nieuwsorganisatie die vaak kritiek heeft op de regering in Azerbeidzjan. Dat land had Oekraïne om zijn arrestatie gevraagd. Maar van de Oekraïense rechter mocht hij niet worden uitgeleverd. Husseinli kreeg deze week in Kiev zijn Nederlandse paspoort terug. Staatssecretaris Van Ark heeft de namen vrijgegeven van bedrijven die mogelijk hebben gewerkt met asbest. Bijna 600 bedrijven hebben gewerkt met straalgrit dat mogelijk met asbest was vervuild. Onder meer Rijkswaterstaat, Shell, Axonobel, Nobel, Blokker, McDonald's en Bol.com. De inspectie zegt dat de kans bestaat dat werknemers van de bedrijven zijn blootgesteld aan asbest. Het wordt nu onderzocht. De resultaten worden in de zomer verwacht. En melkveehouders die meer melk gaan produceren dan tot nu toe... krijgen daar straks 10 cent per kilo minder voor. Dat wil Friesland Campina, omdat er volgens de coöperatie geen vraag is naar nog meer gewone melk. De melkprijs ligt nu rond de 34 cent per kilo. Boze boeren noemen het een nieuw melkquotum en zeggen dat ze dat veel geld gaat kosten. Een woordvoerder zegt dat vooral melkveehouders worden getroffen die al verplichtingen zijn aangegaan. Om bijvoorbeeld uitbreiding of verduurzaming te financieren.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 16 years old when I went to the war to fight for Speciaal voor Willem Ruist en alle makkers daar in het eh, verre Amsterdam. God on my side and a gun in my hand. Motorhead met 1916. Down to zero. And I marched and I fought and I bled and I died. And I never did get any older. But I knew day Het nummer eh, heette 1916, heb ik zojuist van Willem eh, doorgekregen. En toen kon ik het ook eh, meteen vinden. En ja, het gaat volgens mij over de Eerste Wereldoorlog. Want de beelden die op het filmpje te zien zijn op YouTube... terwijl dit afspeelt, die zijn dan wel gruwelijk hoor. We zien allemaal dode soldaten in de loopgraven liggen en zo. Daar wil je helemaal niet aan herinnerd worden op zo'n feestelijke dag als vandaag... waar het zonnetje zo lekker schijnt. En waar wij allen zo jubelen en juichen vanwege het mooie weer. Stranden zitten nog vol, terrassen zitten nog vol. En eh, ja, de studio zit hier ook vol met een dikke duif. Die zit eh, plaatjes voor u te draaien. Nou, bent u weer helemaal bijgepraat wat dat betreft. You've Lost That Loving Feeling. Dat kennen we allemaal van de Righteous Brothers. Net als die Unchained Melody. Maar deze vind ik ook zo mooi. You never close your eyes anymore. your lips. Een mooie donkerbruine stem, die man. Hè? And there's no tenderness like grief in your fingertips. You're trying hard not to show it. But baby, baby, I know it. You are. I do. It makes me just feel I'd get down on my knees for you. Loving Feeling. Dat, was natuurlijk, of dat waren natuurlijk de Righteous Brothers. Waar ik ook een grote fan van ben. En u, ook vast, dat, uh, daar ga ik gewoon van uit. Is Roy Orbison. A candy-colored clown they call the Sandman. In Dreams. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust and to whisper. Go to sleep. Everything is alright. I close my eyes, then I drift away. onsterfelijke muziek van eh, Roy Orbison. Trouwens, dit is ook zo'n mooie luisteraars. Ga ervoor zitten, ga ervoor zitten. Echt. Dat is niet Mariah Carey hoor, dit is van Harry Nielsen.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 Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let always Daar was het origineel van, hè? Harry Nielsen met eh, Without You, zo heet het nummer even eh, voluit. Ja, luisteraars, eh, je kan je nauwelijks voorstellen... als je nou naar buiten kijkt, dan denk je van... nou ja, dat, dat maken we nooit meer mee, dat het gaat stormen. Maar ik, ik herinner u eraan dat nog niet zo lang geleden... sterker nog een paar weken geleden was het bijzonder stormachtig. Nou denk ik bij mezelf, laat ik Joni Mitchell eens bellen... want die weet allemaal van storm af. Ik zeg, Jody Mitchell... Ja, hallo met Jody. Jody, jij weet nogal veel van storm, hè? Ja, ik weet al heel veel van storm. Ah, dat zei ze wel in het Engels, hè? Want ik bedoel, ze praat natuurlijk Engels, Jody Mitchell. En eh, toen begon ze meteen te zingen. Nou, dat klonk, luisteraars. Luister. Je kan de storm al voelen. Ik ga er niet doorheen meer praten, want het is te mooi. Het is te mooi, dit. there's no sun up in the sky. Stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining. misery everywhere. Stormy weather. Just can't get my poor old self together. I'm weary. when he went away. The blues stepped up and met me. If he's gone to stay, that old rocking chair's gonna get me. Every night I pray that the Lord above will let me walk in the sunlight once more. I can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time spring all the Ja, heeft is dus ook wel eens luisteraars dat je zeg maar tot tranen geroerd bent. Niet omdat, uh, nou ja, ook omdat het nummer zo mooi is, maar vooral omdat het afgelopen is. <laughs> Dan zeg je, nou dan draai je het er nog een keer. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet doen. U heeft eh, volop kunnen genieten van niemand minder dan Joni Mitchell. We gaan eh, een mooie draaien van eh, de Carpenters. Daar ben ik ook fan van. When I Fall in Love. It Will Be Forever. Ja. Dat is op mijn leeftijd nog, Joni Nee hoor, ik heb een allerliefste schat. En daar hou ik eeuwig van. I'm old-fashioned, feeling as I do. Maybe I'm just living in the past. But when I meet the right one, I know that I'll be true. My first love will be my last. will be Marco Borsato, die, die zit nu zelf thuis aan de Margarita. Nee, die gaan we ook niet bellen of hij wil zingen. Nee, we hebben Gladys Grace, die zijn al overneemt. Margarita. In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies. Over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor van jou ingehaalde woede.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 Someone who understands me and knows me inside out. Helps keep me together and believes without a doubt that I could move a mountain. Someone to tell it to. If I had only one friend I wanted to be. Nou, luisteraars, ik zou zeggen, was hij mooi of was hij mooi? Let's Fall in Love, Diane Kroll. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why It's just a mental sentimental alibi. But I adore you, so strong for you. Why go on stalling? I am falling.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 Willem, ik doe mijn best voor je, jongen. Dan komt Ja, applaus heb ze al. Nou. Ongetwijfeld eh, begeleid door het Metropoolorkest. Ja. We hebben geslapen, gevreden. Gepraat urenlang aan een stuk. We droomden het dak naar beneden. De wegen waren van geluk. We lachten, we leefden, we baalden waren moe of we hadden het druk. We merkten niet hoe we verdwaalden. De wegen warm van geluk. De wegen warm alleen ik was de reden. Waarom maakte ik alles stuk? Waarom niet gewoon ik tevreden? Tevreden hier met dit geluk. Ik dacht alleen aan jou in mijn armen. val uiteen van geluk. Ik val uit van geluk. compleet van een stuk. Ik gaf alles in mijn vermogen voor het ene moment van geluk. En hoe draai ik van tegen mijn heren, wie ik dicht tegen mij druk. Ik wil dich voor altijd verwerven, voor altijd met een beetje geluk altijd met een liedje geluid. Chantal Jansen. Ja, en wat, eh, wat, had eh, ze toch een geweldig orkest. Wat is dat? Vind, Fantastisch orkest, dat Orkest. Daar kan ik uren naar luisteren, luisteraars. Uren. Nou ja, zonder gekheid. Een wereldorkest. En ze, ze begeleiden, uh, ja, maakt niet uit of het nou rock is of pop of funk of soul. Of, het maakt dan niks uit. Ze, ze, spelen alles. ze spelen de sterren van de hemel, laat ik het maar zo zeggen. Ik hou van u luisteraars. I honestly love you. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Nou, dit moet hem zijn hoor. Inderdaad, wij door elkaar, dat moet natuurlijk niet. Hè? Olivia Newton-John. Maybe I hang around here a little more than I should. We both know I got somewhere else to go. But I got something to tell you that I never thought I would. But I believe. is pure and simple, and you must realize that it's coming from my heart. ook zo'n wereldzangeres, die Olivia Newton-John. We gaan eh, terug naar One Night Only. En dat was een concert wat gegeven werd door de Bee Gees. Toen ze alle drie nog in leven waren. Maurice, Robin en Barry. En Barry is natuurlijk alleen nog over. Eh, dit nummer werd gezongen door Robin Gibb. I Started Joe. Live, hè? Live. I started a joke Which started the whole world crying But I didn't see Oh no That the joke was on me Oh no I started to cry Which started the whole world laughing Oh, if i only seen that the joke was on me. I looked at the sky, running my hands over my eyes, and I fell out of bed, hurting my head from things that say Till I finally died Which started the whole world happy Oh, if I only see That the joke was on me from things that I've said Till I finally died Which started the whole world living Oh, will finally see That the joke was on me Oh, no That the joke was on me altijd nog een kippenvelbeleving. Ja. ja, die gaan we niet draaien. Dat is even te wild voor dit programma. Maar dat is ook een mooie. We gaan eh, naar de... Nou, herinneren zich deze nog, luisteraars? have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my past you dancing spell my way. I promise to go away. jingle. just you know why. day our true love way will bring us joy to share with those who really care. Sometimes we'll sigh. sometimes we'll cry. And you know why, just you and I know true. love waves Throughout the day Dieter en Gordon zijn verantwoordelijk voor True Love Ways. En dit is Andrea Barcelli. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, di chi è da solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo.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 I really don't know clouds at all. Ferris wheels. A dizzy dancing way of fear as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. Leave 'em laughing when you go, and if you care, don't let 'em know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from Winning blows and still somehow it's love's illusions. I Oh jee, wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou, luisteraars? Mijn Spotify die schrijft er zomaar ineens mee uit. Hoe kan het nou? Sommige Spotify's moeten gewoon een pak voor hun broek hebben. Nou, ik ga over op de automaat, want daar staat ook muziek op. Dus ik hoop dat u het daarmee wilt doen. Nog een eh, twee minuutjes te gaan en dan komt het nieuws er alweer voorbij. Ik dank u allemaal voor het luisteren. Ik heb het weer heel graag allemaal voor u gedaan. En eh, volgende week mijn collega Willem Bruist. Eh, die draait ook altijd prachtige muziek. Dus u zit weer goed volgende week woensdag.